Volgens bronnen gaat het de Fransen lukken om dat aantal terug te brengen tot maximaal 20. Vanmiddag moet er een nieuwe tekst klaar liggen. Daarna komen alle landen weer bij elkaar om verder te onderhandelen. PvdA wil dat bedrijven verplicht worden om hun gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het kabinet wil bedrijven alleen verplichten om hun zaak toegankelijk te maken als een klant erom vraagt. Maar PvdA-kamerlid Van Dijk vindt dat te vrijblijvend. Hij vindt dat gehandicapten niet hoeven te vragen om verbetering van de voorzieningen. Inspectie Jeugdzorg heeft kritiek op het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Begin dit jaar werden het advies- en meldpunt kindermishandeling en het steunpunt huiselijk geweld samengevoegd tot het meldpunt Veilig Thuis. Volgens de inspectie schiet bij 10 van de 26 vestigingen van Veilig Thuis het toezicht tekort, meldt NRC Next. Zo duurt dat volgens de inspectie vaak maanden voordat er hulp wordt geboden. Het Rijk heeft miljoenen euro's subsidie gegeven voor een windmolen die illegaal was. De eigenaar in de kop van Noord-Holland kreeg volgens de Volkskrant ruim 3 miljoen euro subsidie. Hij had op de verkeerde plek een windmolen neergezet die krachtiger was dan volgens de vergunning mocht. De molen is dit jaar op last van de rechter afgebroken. De subsidieverstrekker weigert geld terug te eisen omdat de subsidie wordt betaald voor de opgewekte stroom en niet voor de juiste vergunning. Bij hevige gevechten om het vliegveld van de Afghaanse stad Kandahar zijn zeker negen doden gevallen. Het zwaar bewaakt vliegveld werd gisteravond aangevallen door de Taliban. De doden zijn zowel burgers als militairen. Het is onduidelijk of de aanvallers zijn gedood. Tijdens de urenlange gevechten was een aantal reizigers opgesloten op het vliegveld. Het weer, het wordt vrij zonnig met in het noorden eerst nog een buitje. En vanmiddag een temperatuur van 8 tot 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Badhoevedorp, 11 kilometer. Vertraging is zelfs 25 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Badhoevedorp, 9 kilometer. Vertraging ongeveer een kwartier. Geldt ook voor de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Woerden, daar staan een file van 8 kilometer na een ongeluk.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 You can't feel. mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind. really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame. You said I was good, so I poured it down, so I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart.